Robert Baltus met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft de regels aangescherpt die seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk moeten voorkomen. Vanaf 30 april geldt de verplichting om verdenkingen van misbruik bij de kerkelijke autoriteiten te melden. Dat was sinds 2019 al het geval voor geestelijken die leiding geven aan katholieke organisaties. Nu geldt het ook voor niet-geestelijken. Ook is de definitie van misbruik slachtoffer uitgebreid. Misbruik van minderjarigen of volwassenen met een beperkt geestelijk vermogen moest al worden gemeld. Nu geldt het ook voor misbruik van nonnen, priesters en kloosterlingen in opleiding. Bij een demonstratie tegen de aanleg van een waterbassin in de West-Franse plaats Saint-Soline zijn tientallen gewonden gevallen. 50 betogers raakten gewond, van wie twee ernstig. Bij de politie vielen 16 gewonden, één zou zwaar gewond zijn. Franse media melden dat vele duizenden demonstranten op de been waren. Er waren 3000 agenten ingezet. Het bassin is een van de 16 voor boerenbedrijven. De betogers spreken van het inpikken van water door de agro-industrie. En op de VN-waterconferentie in New York hebben 1200 eh, organisaties en landen beloftes gedaan... om problemen met wateroverlast, gebrek aan water of vervuild drinkwater aan te pakken. Er is 300 miljard dollar beloofd om de aanpak te realiseren. Het gaat overigens om niet bindende afspraken. Toch worden de toezeggingen als historisch gezien. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn in 24 uur tijd meer dan 2000 migranten aangekomen. Een record. Volgens een Italiaans persbureau waren bijna alle boten vertrokken uit Tunesië. Het aantal vluchtelingen dat via de Middellandse Zee Italië bereikt neemt snel toe. Het weer. Een zuidwestelijke wind, vooral aan de kust zware windstoten, buien en hier en daar onweer. Ook is er soms zon bij een graad of 11. Vanavond meest droog en minder wind. De temperatuur zakt tot 3 à 6 graden. Morgen in het midden en zuiden van het land van tijd tot tijd regen. In het noorden droog en soms zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 naar Alkmaar is dicht bij knooppunt Holendrecht door werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de A2 naar Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijden. De vertraging daar is een kwartier. A10 Noord richting eh, Zaanstad tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 6 kilometer met een kwartier oponthoud.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 There's no need to drive. Keep your glass filled up. I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah. Wanna just set it off, think it off Get onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Straight up, we're having a party. Cause tonight we're going all the way. That's cool with me, pretty cool girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party. Cause tonight we're going all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess things up. Cause we all came in a party tonight. It's party, now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all party. Stand up, everybody.